De overheid wil onderzoeken hoe ze meer mensen enthousiast kunnen krijgen voor deze beroepen. Want als je overstapt kan het zijn dat je tijdelijk minder verdient omdat je een opleiding moet volgen. Het kabinet wil daarom extra geld bijleggen. De burgemeester van Utrecht had een jongen uit Zeist geen online gebiedsverbod mogen geven. Dat zegt de rechter. De jongen had via Telegram mensen opgeroepen om in actie te komen tegen het coronabeleid en het vuurwerkverbod. De burgemeester verbood de jongen toen om zulke berichten online te zetten. Maar dat valt niet binnen haar takenpakket, zegt de rechter. Dat heeft te maken met de vrijheid van meningsuiting. Die is vastgelegd in de grondwet. En die vrijheid van meningsuiting die mag alleen beperkt worden door de wetgever in Den Haag. Maar de wetgever in Den Haag heeft niet gezegd... we geven de burgemeester de bevoegdheid om, eh, om dit soort dingen te doen. Amsterdam wil het cruise-ship voor asielzoekers langer laten liggen. Daar zitten nu zo'n duizend mensen op en als het aan de wethouder ligt worden dat er maximaal 1500. Volgens de gemeente verloopt de opvang goed en is er geen reden de asielzoekers van de boot te halen. Opvangplekken voor konijnen zitten stampvol met witjes, stampertjes en bruintjes. Merken ze bijvoorbeeld bij een opvang in Moergestel in Brabant. Daar zijn de afgelopen tijd zo'n duizend konijnen naartoe gebracht. De drukte komt vooral door financiële problemen, zegt de eigenares. We zien veel dieren die op straat worden gezet, dat ze ook echt iets mankeren. Nou, we zien ook veel konijnen die afgestaan worden, dat die iets mankeren. En als we daar dan navraag naar doen van god, hoe lang is dit al? Dan zeggen mensen, oh, valt me nu pas op. En wij zien dan, nou, dat is eigenlijk een probleem wat al langer speelt. De eigenares begon haar opvang acht jaar geleden als hobby. In de, in de vakantie wilde ze konijnen opvangen. Maar al gauw veranderde het pension in een opvang. Inmiddels staat ze 60 uur per week tussen de konijnen. En dan nog het weer. Het blijft zacht vanavond en vannacht. Het koelt niet verder af dan 7 graden. Morgen wat motregen, weinig zon en een graad of 9.